I don't care, I don't care if they call me crazy. We can live in a world that we desire. gonna make. There's a house we can build. Every room inside is filled with things from far. gonna make a million dreams are keeping gonna make Je hoorde op 6 Ed Sheeran met Shivers. Op 5 Dog Days Are Over van Florence plus de Machines. Op 4 Stefan Justin Bieber. Op 3 Need to Know van Doja Op 2 I Wanna Be Your Slave van Maneskin. En op 1 Million Dreams van Pink. Welkom terug bij het tweede uur van Petit Four, de show voor en door kids. Hopelijk vonden jullie het al tof. Wij in ieder geval Paulina Lise? Ja, super tof. Zeg, wat denken jullie van een paar toffe mopjes? Ik ken er alleen ik ken, al, ik, oh. ik ken al een grappige. Wat is onze huisnummer nu weer? vraagt Arthur aan zijn vader. Ik twijfel er zelf aan, antwoordt papa. Ik dacht altijd 99, maar toen ik daar straks vanuit het raam naar beneden keek, zag ik, 66, zag ik dat het 66 was. <laughs> Wacht, ik kan er ook nog een goeie. Arthur komt de klas binnen. De meester vraagt, weet je wel dat je een bruine en een zwarte schoen aan hebt? Arthur antwoordt, ja hoor. En weet je wat zo vreemd is? Thuis heb ik nog zo'n paar. <laughs> Oh, ik ken er ook een. Een man vraagt aan een jongen op straat: Kun je mij de weg naar het station vertellen? De jongen antwoordt: Dat zou ik kunnen, maar dat doe ik niet. Dan kom je nooit in de hemel, zegt de man ontgoocheld. Weet ik, zegt de jongen, maar jij ook niet in het station. <laughs> nog, nog eentje, de laatste. In de klas geeft de meester les over eten en drinken. Op een bepaald moment vraagt hij: Wie kan er vier dingen opnoemen waar melk in zit?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 Toen ze daar aankwam, zag ze dat er een kat in haar motorkap zat. Ze schrok en de brandweer kwam om de kat te bevrijden. Gelukkig is ze helemaal oké en ze kan terug naar haar baasje. Overmorgen is het Drie Koningen. Wie zin heeft, kan langs de huizen gaan, verkleed als de drie wijzen en een liedje zingen. In ruil krijgen ze dan snoepjes of koekjes. Er zitten veel rieën in de polders van Basel en Kruibeke. Maar een paar van die beestjes kwamen ook de bloemen op het kerkhof opeten. Dus hebben ze nu de poort dicht gedaan. Wie naar het kerkhof in Basel wil, moet langs een klein poortje binnen. En zorgen dat het goed terug dicht doet. Eer, eergisteren moest de, moest de schaatsbaan in Bever eventjes sluiten door een stroompannen. Gelukkig was alles weer snel opgelost en konden mensen daarna weer gezellig schaatsen. Een paar weken geleden stapte de 2 miljoenste passagier op de waterbus. Het was iemand uit Kruibeke. Misschien is dat ook wel een tip voor wie niet goed weet wat te doen. Een tripje met de waterbus naar Antwerpen. En dan... En dan is er nog het weerbericht. Vandaag is het 28 graden met een stralend zonnetje. Het ideale weer voor een barbecue of een zwemfeestje. Wel goed insmeren. <laughs> ben Olly. Ik ben lekker als een lolly. Ik ben super rock en rolly en kan rijmen als een schmolly. Met Olly kan je lachen. Ik sta op t-shirts en op vlaggen en op nog kledingstukken, maar die zijn ze nog aan het trekken. Ik kan alles, ja ik weet het. Niemand het, pak vergeten. Iets kapot met een knal. Oh my god, dat was al. Ja ik dans en ik zing. Wie wil mijn handtekening? Niet allemaal. Dat is toch super tijdelijk. Ja, zeg super tijdelijk. Hey, Ali Olly, wannabe. Ja, dat is mijn naam. Hey, Ali Olly, wannabe. Ja, zeg het maar hoor, meisje. Hey, Ali Olly, wannabe. Ja, zeg maar, wat ben ik? Zeg het maar, ja, ja. Hey. De beste DJ. nummer heeft een ballade of een beat? Mag dat heel lief komen vragen? Goed idee, dat speel ik niet. Hoog tijd dat ik een plaatje draai, want amateurs, die zijn zo saai. Ik ben beroemd, ik ben gekend, de tapper van Tomaliland. Dus pak er eens een selfie, ik maak iedereen happy. Zoals de vegans Dimitri wants to be just like me. Rock'n'roll, dat hele Knie. Musical, das hele Knie. Folkmusik, das hele Knie. Hey, nee, das Hecke, nee. Hey, Olli, Olli, wanna. Hurraches, kakaches. Hey, Olli, Olli, wanna. Hey, wanna. Hey, hey, DJ. Dit was Olly Be met de beste DJ. Wat denken jullie? Tijd voor een feestje? Ja! Zo, we zijn er. Iedereen naar de dansvloer. Want we gaan dansen met Tante Rita. Ben je klaar voor? Wij gaan dansen. Op de dansvloer gaan we feesten. Rita? ¿Dónde de Rita? Rita? Rita, Rita, met de Rita? ¿Dónde de Rita? Rita, Rita, ¿dónde de Rita? Mooi zo! En nu voor het echtje. We beginnen zachtjes met de handen. Naar voren. Naar voren. Naar boven. Naar boven. Nog een keer.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 When you move your body, you know move it nice and sweet and sassy. Alright? Woman, you cute, and you don't need no makeup. Original cute body makeup on mud. Woman, you cute, and you don't need no makeup. Original cute body makeup on mud. Woman, physically fit, physically fit, physically, physically, physically fit. Woman, physically fit, physically fit, physically, physically, physically fit. Woman, nice, sweet, fantastic. Big body ocean at the big Titanic. Woman, nice, sweet, energetic. Big body ocean at the big Titanic.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 Woman Cured And you don't need no makeup. Original cute body make a man mad. Woman you good? And you don't need no makeup. Original cute body make a man mad. Eyeliner. Funny face and make man mad up. Nose powder. Funny face and make man mad up. Like your eyebrow. Funny face and make man mad up. Girl your lipstick. Funny face and make man mad up. Woman in nice broad face and a nice hip. Make man flip and bust them lip. Woman are nice and energetic. Picture about the ocean that the big Titanic. Woman a nice broad face and a nice hip. Make man flip and bust them lip. Woman are nice and energetic. Picture about the ocean that the big Titanic. Whoa! Whoa! good, I take you home with me. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo va a dar la alegría cosa buena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, hey eh, Macarena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo va a dar la alegría cosa buena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, hey eh, Macarena. Now don't you worry about my boyfriend, the boy whose name is Vitorino. I don't alegría, Macarena. Eh, Macarena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena. Que tu cuerpo va a dar la alegría, cosa buena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena. Magdalena eh. río Macarena. Hey, Macarena. Dale tu cuerpo al río Macarena, que tu cuerpo va a dar la alegría cosa buena. Dale tu cuerpo a la alegría Macarena. een eh, feestje. Schudden met die toeters. Handen in de lucht. Non de ju. Dat klinkt vreks goed. Gooi die handjes in de lucht. De beat is aan en de deuren dicht. Alles mag uit behalve het licht. Iedereen maakt geluid. Komt uit Helmond? Maakt niet uit. Hoe haar zit los, hoe jurk zit strak. Gelijk wel vaak u hem verpakt. Vrouwen komen dichterbij. Ga er vanavond mee Met een kontje, snolle bolletje. Zorgen. Zorgen. Zo gaat die goed. Tweede coupé. De pils is koud en de brood is heet. Één keer engelen en ik heb date. Het halve werk is een goed begin. Gij het een opening en ik heb zin. De nacht is kort, maar de mijne lang. Ik heb geen zadel, wel en stang. Ik zing heel slecht, maar bedoel ik goed? met een kontje. Snolle bolken. Dat laatste liedje Snollebolleke ken ik van de carnavalstoet in Ruppelmonde. Dat was super plezant en super coole wagens en zo. Hopelijk mag dat dit jaar doorgaan, want vorig jaar mocht het niet doorgaan door corona en het jaar daarvoor was er een hele erge storm. Ze gooien dan ook veel snoepjes. Gaan jullie meekijken als dat zou mogen? Ja! Ja! Zeg je feestje mag nu komen. Begin van dik genieten en van dromen. En we gaan, we gaan, we gaan vanavond door. ik kan mezelf nog amper bedwingen. Mijn lijf gaat op en ik moet gaan springen. En we gaan, we gaan, we gaan vanavond. die tijd van de avond om te zwieren met de staart en te dansen als een paard. En zometeen gaan we naar links, naar rechts, naar voor en weer lekker achteruit. En alle DJ's gaan naar links, naar links, naar links. En alle DJ's gaan naar rechts, naar rechts, naar rechts. Dan gaan we allemaal naar voor, naar voor, naar voor. En met z'n allen weer naar achteruit. De, de, Naar links, naar links, naar links. En alle DJ's gaan naar rechts, naar rechts naar rechts, dan gaan we allemaal naar voor, naar voor, naar voor en met z'n allen weer naar achter. paar dagen is het terug school. Dus nog even vakantie. Maar we willen jullie misschien toch al wel iets leren. We hebben een leuk spelletje. We vertellen allemaal een verhaal of een, of een weetje. En jullie kunnen thuis raden of het waar is of niet. Ik begin. Weetje 1. In, Ma in Malaysia bestaat er een plant waarvan de bladeren zo groot kunnen worden als een dubbelbed. Je moet vragen, is het waar of niet? Is dat waar of niet? Beetje 2. Waar of niet? Het langste bot in ons lichaam is het scheenbeen. Dat kan tot 70 centimeter lang worden, bij iemand van 1,80 meter. Is dat waar of niet? Weetje 3. De Simpsons kwamen voor het eerst op tv in 1997 en de show loopt al 24 jaar, waar of niet? Na dit liedje hoor je het. my Invisalign has. <laughs> I have taken out I my Invisalign. Taken out I was... my Invisalign, and this is the album. <laughs> <laughs> you. somewhere in Het weetje over het blad dat zo groot kan worden als een dubbel bed is waar. Het weetje van dat het langste bot in ons lichaam is, een is geen scheenbeen, maar een dijbeen. Dat kan tot 50 centimeter lang worden. Mijn weetje was niet waar. De Simpsons kwamen voor het eerst op tv 1987. Zootopia. Een super toffe film over diertjes die echt in, in een stad leven. De nieuwste Disney-film Kanto is heel mooi, echt waar. De muziek is ook super tof. Hij gaat over een meisje uit een familie met speciale gaven. Maar zij is de enige zonder gaven. En ze moet er uiteindelijk voor zorgen dat haar huis en haar familie gered worden. De film Back to the Outback is heel erg mooi. De film gaat over een groep dieren die allemaal opgesloten zitten in een reptielenhuis in een dierentuin in Australië. Dat is niet waar ze thuis horen en samen bedenken de dieren een plan om terug te keren naar hun natuurlijke omgeving. Ze zien er misschien wel gevaarlijk uit, maar deze wezens hebben een hart van goud. Ik vind ook We Can Be Heroes een toffe film. Het gaat over superhelden die gevangen worden en dan komen hun kinderen ze redden. Als je meer wilt weten, dan moet je de film maar eens kijken. Deze week ga ik ook nog Spider-Man 3 kijken in de cinema. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Een bril? Lenzen. Hoorapparaten? Annemieke Foubert. Een markante dame. Ja zeg, dat is hetzelfde hè. Optiek Annemieke Foubert. Al 40 jaar lang jouw specialist in brillen, lenzen en hoorapparaten. Onze Lieve Vrouwplein 15 in Kruibeke. Annemieke Foubert. Zij staat je bij met raad en daad. En met een glimlach. Mijn papa is heel goed in plakken. Maar weet je wat hij nog goed kan? Blijven plakken. Sint Joris Basel, een secundaire school, niet enkel ASO, maar ook BSO en TSO. De toekomst is verzekerd. Kies voor Sint Joris. Sint Joris, dat is keitof. familie. Magische sensatie, ze zijn als sterren. Schijnt wel een linkje uit. Oh, maar het is wel die de boel hier leidt. die de familie hierin heeft geleid. Oh, elk jaar wordt het wonder uitgebreid. Voor elk van ons een gave op zijn tijd. Hey! Tijd bij de familie Hier Bij de familie Maria. Het is fysiek onmogelijk om rustig te blijven. Wat voor jou? Wat zijn jouw klassen? Dat is gewoon wat iedereen kan doen. En daarom is koffie voor volwassenen. Met diabetes, pauze, maat het mooi weer. Maar als het kwaad is, flitst regen op ons neer. Met op Bruno. Praat u niet over Bruno. die ons uit de toekomst verdween, ik van nooit weer. Ben op mijn maag, Julieta hoort erbij. Maak je beter met lekker. bij de familie Madrigal. Hier bij de familie Madrigal. Ik kom eraan. Ik weet het klinkt nogal heel magistraal, fantastisch Maar ik hoor bij de familie Madrigal. Zij willen voor de twee zusjes Madrigal. En horen bij de familie Madrigal. Komt in de de papa en mijn pa, de Julieta. Zo werd abuela o mis abuela Madrigal. Kom maar, kom maar. Legden de eet af, verder dat grote wonder waar wij op vertrouwen, werd ons geschonken. In de tijden hard werken, zorgen, dan zal de vlam blijven branden. Nog jaren, dus naar morgen moet onze vlam blijven branden. Wacht, wie is de zus en wie is de neef? Er zijn zoveel mensen. Hoe is allemaal uit elkaar? Oké, oké, oké, oké. Oh, zoveel kids, luisteren mee. Voor goed wat ik nu zeg. Mondjes dicht, want het is tijd voor de hele uitleg. Ze ja, we straks. Mijn grote zussen, Isabella en Lisa. Vol kracht en gratie, ze vinden hen de massa. Isabella. En bloem en iedereen jij voor haar. Isabella. Zo perfect in elke maat. En Louis van Klappen, de schoonheid en de kracht zal nooit tellen. We gaan beginnen, we gaan beginnen. Dit is de familie Madrigal. Oh. Ken je de familie Madrigal? extra fantastica. We zijn hier van de familie Magical. Adios. Oeh, maar wat is jouw gave? Wel, <laughs> ik leef leven hier van Madrigal. Nu weet je alles van de familie Madrigal. Ik wou niet dat het over mij zou gaan. Maar is dit de familie Madrigal. Kom aan, Eerst komt mijn abuela en عليك انت اللي سبتني ابكي نبابا ببعد كنت قمت بعدين بعدين ماما وصبيتك كنت كنت شافي نو جايب لي انا نفسي جميل لو انا فنانتي ده فريك بلوزيش انا نسيت الور جا زاورت تكور جا تسمعوا مانيش di Mariano entra a mare nel mezzo scisa me la ho che ti corro fa prima con la Marixea ho fatto più senza fantastici e i famigli di Benata Bijna tijd. Maar we hebben nog een paar super toffe dansliedjes klaarstaan. Niet alleen voor de grote kindjes, maar ook voor de kleine. Ik hoop dat jullie het tof, tof vonden. Wij in ieder geval wel. Groetjes van onze alle drie aan heel Kruibeke en Beveren. Da. na El Tar. bergen van nacht en geen voetafdruk te zien. Een koninkrijk stil en eenzaam en ik ben de koningin. De wind jaagt huilend als de wervelstorm in mij. Ik hou het niet meer uit, nu laat ik hem vrij. Laat niemand toe, kijk niemand its musk verbaasd toe hoe Emma de badkamer binnenkomt. Ze vraagt Emma waarom loop je altijd op je tenen langs het medicijnenkastje. Emma antwoordt om de slaappillen niet wakker te maken. <laughs> Eh, een jongen rijdt met zijn fiets op het fietspad. Een agent ziet hem, ziet hem, een agent, een agent ziet hem, zwaait met zijn armen en roept boot, stop, je hebt geen licht, geen reflectors en ook geen bel. Uit de weg, roept, roept het jongetje. Ik heb vooral ook geen remmen. Wacht, hè? Ida. Mars. vandaag geeft de meester les over dieren. Hij vraagt aan de klas wie kan vijf dieren opnoemen die in Afrika leven? Het kleine meisje achteraan in de klas antwoordt opnieuw: drie leeuwen en twee olifantenmeester. Soku, soku, bachi, bachi, soku, soku, vira, vira, soku, bachi, soku, vira, soku, bachi, vira Soku, soku, bachi, bachi, soku, soku, vira, vira, soku, bachi, soku, vira, soku, bachi, vira suco, bate, bate, suco, suco, vira, vira, suco, bate, suco, vira, suco, bate, vira. Suco, suco, bate, bate, suco, suco, vira, vira, suco, bate, suco, vira, suco, bate, vira. Suco, suco, bate, bate, suco, suco, vira, vira, suco, bate, suco, vira, suco, bate, vira. Je doet het met z'n allen of helemaal alleen. Je doet het met z'n tweeën, het kan straks of nu meteen. Als je in de knoop raakt, kom je in de knel. Let goed op, want het gaat best snel. Eerst met allebei je vuisten, daarna in je handen, kijk dat gaat al goed Tot je het met liefde doet Het is tijd om het te leren en het rustig te proberen Er is geen weg meer terug, het gaat vliegensvlug Soko, soku, bachi, bachi Soku, soku, vieren, vieren Soku, bachi, soku, vieren Soku, bachi, vieren Soku, soku, bachi, bachi Soku, soku, vieren, vieren with a stranger I barely know.